Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De Braziliatie tegen kinderporno op internet. Het onderzoek heeft een half jaar geduurd. Volgens het Braziliaanse ministerie van Justitie waren er meer dan 1100 politiemensen bij betrokken. De verdachten zouden betrokken geweest zijn bij een netwerk dat via internet kinderporno uitwisselde. Om ze op te sporen is onder meer samengewerkt met de Amerikaanse autoriteiten. Die hebben onder meer speciale software geleverd. De verdachten woonden verspreid over vrijwel heel Brazilië. Catalonië is en blijft een belangrijk onderdeel van Spanje. Dat heeft de Spaanse koning Felipe gezegd. Het is de tweede keer dat de koning in het openbaar reageert... op de nasleep van het onafhankelijkheidsreferendum in de regio. De Catalanen moeten hun conflict op een democratische manier oplossen, zei Felipe. Hij noemde het referendum eerder al onverantwoord en ongrondwettelijk. De Spaanse centrale regering heeft aangekondigd de komende dag de controle over te nemen in Catalonië. Hoe dat zal verlopen is nog onduidelijk. In Duitsland zijn de eerste formatiegesprekken gevoerd tussen de beoogde nieuwe coalitie. Volgens betrokkenen was het een constructief gesprek en was te merken dat iedereen van goede wil is. De christendemocratische Merkel hoopt op een coalitie met de liberale FDP en de Groenen. Na een universiteitsgebouw in Rotterdam en een school in Hoeve... blijft ook een middelbare school in Krimpen aan de IJssel dicht... vanwege zorgen over de vloerconstructie. Het Krimpenerwaard College wil de resultaten van technisch onderzoek afwachten... en kan tot die tijd de veiligheid niet garanderen... heeft het schoolbestuur in een brief laten weten aan de ouders. In het hele land worden gebouwen extra gecontroleerd. Aanleiding is het gedeeltelijk instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport in mei.